uur. Jelle Seubring met het NRS Journaal. Donald Trump heeft opnieuw een aantal voorverkiezingen gewonnen. In de staten Missouri, Idaho en Michigan versloeg de oud-president zijn enige tegenstander Nikki Haley. Met die winst gaat Trump ver aan kop binnen de Republikeinse partij. Komende dinsdag is het Super Tuesday. Dan zijn in veel staten tegelijkertijd de voorverkiezingen, onder meer in Californië en Texas. Veiligheidsregio's maken zich zorgen over de afschaffalarm bij calamiteiten. Over twee jaar moet de NL-alert, die wordt verstuurd naar telefoons, de oude sirenes compleet vervangen. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is dat onverantwoord... omdat zo'n 8% van de bevolking de nieuwe melding niet ontvangt. In Egypte wordt vandaag verder gepraat over een mogelijk staakt het vuren in de Gazastrook. Een Amerikaanse functionaris die bij de onderhandelingen betrokken is... zei gisteren dat Israël al heeft ingestemd met het plan voor een gevechtspauze van zeker zes weken... Nu is de zet aan Hamas. De Britse zangeres Ray heeft een record gevestigd bij de Brit Awards. Ze won maar liefst zes prijzen, onder meer voor het beste nummer en beste nieuwkomer. Het nummer Flowers van Miley Cyrus won de prijs voor beste internationale nummer. En de prijs voor beste popact ging naar Dua Lipa. Femke Bol heeft haar eigen wereldrecord verbroken. Op de WK Indoor Atletiek won ze op de 400 meter. Met 49,17 seconden was ze 700ste sneller dan haar vorige record. Bijna een seconde later werd Lieke Klaver tweede. En in de eredivisie zijn gisteravond drie wedstrijden gespeeld. In Deventer won de Ahead Eagles met 1-0 van RKC Waalwijk. FC Twente boekte zijn 15e zege van het seizoen bij Vitesse. Het werd daar 2-1. En Sparta Rotterdam tegen AZ eindigde in, met 1-1 in gelijkspel. Het weer. Vandaag is het droog en zonnig. Alleen in het westen blijft het grijs met soms wat regen en zo'n 9 graden. In de rest van het land wordt het wat warmer met een maximaal 15 graden.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 À nul autre pareil, et tu sais depuis Something. She's always sad when she's alone. I told you about that, right? your barriers, the taller I become. The farther you take my rights away, the faster I will run. You can deny.